4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën is opgestapt. Hij zal vandaag zijn ontslag aanbieden aan koning Willem-Alexander. Gisteravond kwam hij in het Kamerdebat over de fouten met toeslagen van de Belastingdienst steeds verder in de problemen. Zo bleek dat hij zelf brieven had ondertekend die tot gevolg hadden dat toeslagen te snel werden stopgezet. Wekers vond zelf dat hij door kon gaan als staatssecretaris. Hij zei dat hij goed in de materie zit en dat hij de geschikte persoon is om orde op zaken te stellen. Maar gaandeweg bleek dat vrijwel de hele oppositie een motie van wantrouwen zou steunen. Wekers concludeerde dat hij niet kon rekenen op een breed draagvlak in de Kamer en besloot erom de eer aan zichzelf te houden. Dat besluit leverde hem veel respect op van zowel premier Rutte als van verschillende fractieleiders. Ze noemen het vertrek van Wekers verder pijnlijk en onvermijdelijk. In het Groningse Noordlaren wordt alles op alles gezet... om de eerste marathon op natuurijs te kunnen schaatsen. Giertanks sproeien dag en nacht elke twee uur water op de baan. Bij min 6 graden moet dat 1,5 à 2 centimeter ijs opleveren... genoeg om vandaag al wat rondjes te kunnen schaatsen. Of de komende dagen een marathon gaat lukken is de vraag. Dit weekend wordt flinke dooi verwacht. De afgelopen drie jaar is het Noordlaren gelukt... om steeds de eerste marathon op natuurijs te organiseren... eerder dan de traditionele concurrenten Veenoord, Gramsbergen en Haaksbergen. Justin Bieber heeft zichzelf gemeld bij de politie in Toronto. De 19-jarige zanger wordt ditmaal verdacht van het aanvallen van de chauffeur van een limousine. Eerder op de dag ontkende Bieber nog schuldig te zijn in een andere zaak... waarin hij onder meer wordt verdacht van rijden onder invloed. In de VS is een handtekeningenactie aan de gang... om de verblijfsvergunning van de Canadese zanger in te trekken. Die is in een week tijd al meer dan 150.000 keer ondertekend. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuidwesten mogelijk natte sneeuw. Het wordt min 1 tot min 5 graden. Overdag in het midden van het land de meeste kans op zon.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 En daar op de vroege ochtend mijn baantjes aan het trekken was in het eh, zwembad. En mijn baantjes trekkend hoorde ik op een gegeven moment die plaat voorbij komen... die je net hoorde, Igo de la Luna van Meccano. Maar op dat moment had ik natuurlijk geen flauw idee van wat het was. Ik vond het wel erg mooi. Ik ben toen naar de campingbeheerder gegaan... die eh, op dat moment in de buurt van het zwembad was toen heb ik aan me, hem gevraagd van wat is dat voor iets moois <laughs> in mijn beste Spaans. En toen heeft hij me op een briefje geschreven dat het Mecano was. De titel van het liedje Igo de la Luna. En een paar jaar later, toen kwam die plaat zomaar ineens in Nederland uit. Dus wie schetste toen mijn verbazing toen ik dat ineens op de radio hoorde. Igo de la Luna van Mecano dus. Lange nummers. Je gaat ze horen in een speciale uitzending... die we op 6 maart hebben in de Nacht Klinkt Anders. Een voorbeeld. Tears for Fears. lange nummers. We gaan er een eh, special van maken hier in de nacht. Ging anders in de nacht van 5 op 6 maart zal dat zijn. Lange nummers, meer dan 6 minuten moeten ze duren. En je hoorde hier een mooi voorbeeld. Tears for Fears met een eh, bijzondere assistentie. Phil Collins achter de drums. En de damesstem die je hoorde was van eh, Olita Adams. En Olita Adams is de komende dagen in het land voor een aantal optredens. Vanavond zal de zangeres optreden in Carré. Zaterdagavond dan is zij in Haarlem in de Philharmonie. En dinsdagavond in Heerlen, in Theater Heerlen voor een optreden. En dan volgende week zondag dan treedt de zangeres op in Schouwburg, het park. En dat ligt dan weer in uh, Hoorn, Noord-Holland. Om het even goed eh, en <laughs> juist te zeggen. Vier optredens dus voor eh, Olita Adams in Nederland de komende dagen. Vanavond dus in Carré. Dit is Outfit, een bandje uit Engeland. Outfit, dat is de naam van deze Britse band. In Nederland heb je ook een band, Outfit, maar dat is er meer eentje voor feesten en partijen. Kan je niet van deze outfit zeggen. Thank God I Was Dreaming, dat is de titel van de nieuwe single van deze ook nieuwe band. Outfit dus. Dadelijk een, eh, de nacht ging het anders. Aandacht voor eh, een aantal artiesten en aandacht voor een aantal albums die de afgelopen weken, afgelopen zondag was dat, een eh, Grammy Award hebben gekregen. Maar eerst even iets eh, heel ouds. In 1956 komt dit, het gezelschap The Cleftones. voorlopers van de rock and roll. Dat zou je wel kunnen zeggen als je deze cleftones soort met een doo op muziek. Uit 1956 die kleftoons met het nummer I Was Dreaming. Dit is van twee jaar geleden. Toen was hij daar zomaar ineens. Passenger maakte een heel fraai album onder de titel All the Little Lights. and daarvan Things That Stop You Dreaming. Got no money in my hand, on my coat, on my pocket. Won't get to space cause I haven't got a rocket. But I've air in my lungs, eyes in my sockets, and a heart that beats like a tap that leaks. In the night when you haven't got a plumber who can stop it. Jack in a box without a key to lock it. Well, this boat may sink, but I'm not gonna rock it cause the sea doesn't know my name. Yeah, the boat may sink, but I'm not gonna rock it cause the sea doesn't know my name. Well, if you can't get what you love, you learn to love the things you've got. If you can't be what you want, you learn to be the things you're not. If you can't get what you need, you learn to need the things that stop you dreaming. All the things that stop you dreaming. Well, I got no one's word and nobody's promise. Not a lot to show, but this book full of sonnets. And my liver may be fucked, but my heart is honest. And my word is true, like the sky is blue in the summertime when everybody gets on it. Warm our skins and get sunburned from it. And our eyes shine bright like a sky full of comets that shoot like silver trains. Yeah, I shine bright like a sky full of comets that shoot like silver trains. If you can't get what you love, you learn to love the things you've got. If you can't be what you want, you learn to be the things you're not. If you can't get what you need, you learn to need the things that stop you dreaming. Oh, all the things that stop you dreaming. Oh, oh. can't get what you love. You learn to love the things you've got. If you can't be what you want, you learn to be the things you're not. If you can't get what you need, you learn to need the things that stop you dreaming. Oh, oh all the things that stop you dreaming. All the things that stop you dreaming. album tracks. Minder bekende nummers van de grote artiesten Passenger. Met het nummer van All the Little Lights. Je hoorde van Passenger het eh, nummer dat de titel heeft Things That Stop You Dreaming. Love is to Die. Dat is een nieuw nummer van een band die al een tijdje oprecht zo her en der. Ze hebben zelfs al eh, op Rock Werster gestaan een paar jaar geleden. Maar de grote doorbraak zou dit jaar wel eens kunnen komen. Ze gaan eh, volgende maand optreden in Paradiso. Mm, dan zullen ze ook ongetwijfeld een nieuwe single zingen. Love is to Die. We zien dit niet zo vaak. Een band met alleen maar vrouwen. Warpaint. 2010 toen bracht ze zijn eerste LP uit onder de titel The Fool. En onder de eigen naam Warpaint verschijnt binnenkort een nieuw album van deze vier meiden. Het zou me niet verbazen als je ze de komende zomer op een aantal eh, popfestivals gaat zien. Dit was in ieder geval de nieuwe single van Warpaint's Love is to Die. En 24 februari dan dan kan je ze gaan bekijken en bewonderen en beluisteren in Paradiso 24 februari dus. Aanstaande zaterdagavond op Nederland 3 vanaf ongeveer half negen... een uitgebreid verslag van de uitrekking van de Grammy Awards... die afgelopen zondag hebben plaatsgevonden in Amerika. En nu hier op Radio 1 aandacht voor een aantal van die albums... en die songs die onderscheiden zijn met zo'n Grammy. Zo had je bijvoorbeeld de LP Modern Vampires of the City... van Vampire Weekend. Hier is van dat album Step. Every time see you in the world. You always step to my girl. la at Mechanicsburg, Anchorage, Dar es Salaam we home in New York with champagne and disco Tapes from L.A. slash San Francisco But actually Oakland and Alameda Your girls in Berkeley with a communist reader Mine was in tune with the boombox and Walkman I was a horrible girl that was back then told me that their girl was better. She's richer than creases, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of past life. Still, conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together. Well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Astor. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. traded for youth, ages and honor to stand out the truth. We saw the stars and they For the house, such a modest mind. I can't do it alone. I can't do it. Weekend Modern Vampires of the City... dat heeft een Grammy gekregen in de categorie Beste Alternatieve Album. En van dat Beste Alternatieve Album hoorde je dan het nummer Steps... In de categorie R&B R&B ging de Grammy naar Alicia Keys voor de LP Girl on Fire. Een R&B LP met het ritme van de marsmuziek. heet het Alicia en het is te vinden op de album Girl on the Fire. En die kreeg dan een Grammy Award voor de categorie het beste R&B album. En ik heb nog even precies gecheckt, die uitzending, die dat uitgebreide verslag... Eh, van de uittrekking van de Grammys is dus aanstaande zaterdag op Nederland 1. Het begint om vijf voor eh, negen en het duurt tot eh, ongeveer half 12 op Nederland 3. Dus als je wil genieten van uitgebreid eh, gevarieerd amusement op hoog niveau. Die uitreiking van die Grammys dus op Nederland 3. Goed, dat was dus eh, Alicia Keys in de categorie eh, beste R&B album. Dan een categorie die in Nederland een beetje ongesneeuwd raakt. Eh, maar er zijn nog steeds een heleboel liefhebbers van. Maar je hoort het genre nauwelijks op eh, de Nederlandse radio. Dat was vroeger wel eens anders. Hier is namelijk eh, Casey Musgraves. Ik had er nog nooit van gehoord, maar zij heeft een Grammy gekregen... voor de categorie Het Beste Country Album. Jack burned out on booze and pills, and Mary had a little lamb. Mary just don't give a damn no more. Ja, countrymuziek. Vroeger, uh, eh, ja, <laughs> vaardig, praat over vroeger. Toen had elke omroep wel een programma met country-muziek op de Nederlandse radio. Maar het genre is helemaal eh, weggevaagd eh, op de Nederlandse radio. En eh, ja, zo af en toe dan hoor je daar nog wel eens iets van terug. Hier in de nacht klinkt anders, voor zolang het nog duurt. Want we hebben na deze uitzending nog acht uitzendingen te gaan. Je hoort in ieder geval de zangeres, 27 jaar oud is ze... die een Grammy Award heeft gekregen in de categorie Beste Country Album. Casey Musgraves... Ja, inderdaad. Casey Musgraves, dat is de naam van de zangeres. Merry Go Round, de titel van de song die je hoorde. En dat is te vinden op de LP Same Trailer Different Park. Baby brought me out of the highway. Poured my rod good liquor down a sink. straightened out my crooked ways of thinking. made it purely pleasure when I drink, and it's all right now. I just hit my stride right off the bat. I am drunk on bluebird wine. The baby's up and running in the morning. Says she's go get your guitar. Write some pretty song about me and you. Ja, is dit country? Nee, dit is geen country. Dit valt dan weer in de categorie Americana. En ook zij hebben een Grammy gekregen. Het tweetal Emily Harris en Rodney Crowell... die hebben namelijk eh, vorig jaar doen laten verschijnen... het album Old Yellow Moon. En daarvan liet ik luisteren naar Bluebird Wine. Ook een Grammy dus voor de categorie Best Americana Album... Dan hebben je natuurlijk ook nog eh, de bluesmuziek... daar waar het gaat om de onderscheidingen van de Grammys. Ook twee mensen die in dit geval hebben samengewerkt. Ben Harper en Charlie Musselwhite. Weekend en This Way. Je hoorde de samenwerking van Ben Harper en Charlie Musselwhite op de LP Get Up... die afgelopen zondag is onderscheiden met een Grammy Award voor de beste blues LP. Dan ben ik toegekomen aan een hele bijzondere categorie. Namelijk eh, de Grammy Award voor de, ja, zoals het dan in het eh, Engels heet... de Best Country Solo Performance. En die gaat naar eh, Darius Rucker. En Darius Rucker, dat, ja, zo heet die man nu in want dat is een eh, hele bijzondere verschijning. Want uh, zanger was ooit eens het boegbeeld... de frontman van de rock en roll, band Hootie and the Blowfish. Hootie and the Blowfish... Hootie and the Blowfish die in de jaren 90 een aantal hele leuke rocksingles hebben gemaakt. En het bijzondere van zo'n rockband was dat de, zanger niet blank was, maar zwart... En dat maakt zijn verschijning in de countrywereld nog bijzonderder. Een, uh, een zwarte countryzanger, Dennis Rucker. Dit is een Wagon Wheel. turn off the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh I can see my baby tonight. guitar, I pick a banjo now. Oh, North Country winners keep a getting me down. Lost my money playing poker, so I had to leave town, but I But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I got, I gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die Rucker van het album True Believers. Darius Rucker, ooit de zanger van Hootie and the Blowfish... die dus worden. furoren maakt als country zanger. Hier hoorde je met het nummer Wagon Wheel. En dan is er Herb Albert. Die heeft ook een uh, award gekregen voor de zoveelste keer. Voor de categorie het beste instrumentale popalbum. Dat album heet Step and Out... Maar zo instrumentaal is dit ook niet, want dadelijk hoor je ook de stem van zijn vrouw Lenny Hall. to go to? Why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear the day coat, pants with stripes and cutaway clothes, perfect fits. Mmm, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu bell goes. Every Sunday evening with their swell clothes, rubbing elbows from the takes to Rockefellers, walk with sticks and umbrellas in their midst. Putting on the Ritz.